Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Tegen Euronews zei ze dat Oekraïne een van ons is geworden... en dat het land welkom is in de EU. Ook de Oekraïense president Zelensky meldt op Twitter... dat hij telefonisch heeft gesproken met von der Leyen over EU-lidmaatschap. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne beginnen deze ochtend. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse media. Het was volgens deze media de bedoeling dat de delegaties gisteravond al contact met elkaar hadden... maar dat bleek logistiek niet mogelijk. De gesprekken vinden plaats in Belarus. Volgens Oekraïense president Zelensky zijn er voorafgaand aan de onderhandelingen geen voorwaarden gesteld. Oekraïense militairen hebben een zware dag achter de rug. In een bericht op Facebook schrijft de legerleiding dat de Russen alsmaar doorgaan met beschietingen. Het Oekraïense leger claimt zes Russische militaire kolonnes op verschillende plekken te hebben gebombardeerd. Ook zouden militairen bij een stad ten zuidwesten van Kiev meerdere aanvallen hebben afgeslagen. En de nieuwe grondwet van Belarus is per referendum goedgekeurd. Op basis van de kiescommissie melden Russische media dat 65% voorstemde. De uitslag valt niet te verifiëren, want onafhankelijke waarnemers zijn niet welkom. De grondwet lijkt bedoeld om president Lukashenko te beschermen. Presidenten zouden niet vervolgd kunnen worden voor misdaden, tijdens hun ambtstermijn. En ook wordt het ingewikkelder gemaakt om aan de presidentsverkiezingen mee te doen. Door de goedkeuring van de nieuwe grondwet vervalt de niet-nucleaire status van Belarus... en kan Rusland kernwapens in het gebied plaatsen. Het weer, het is vannacht helder en fris met zo'n 0 graden aan zee tot min 4 in het binnenland.